toen de vrouw over een hek klom en hem meesleurde. De paus bleef ongedeerd en heeft alsnog de mis opgedragen. Vorig jaar werd aan het begin van de nachtmis een vrouw tegengehouden... toen ze de paus wilde vastpakken. Het winterse weer heeft afgelopen nacht niet tot grote problemen geleid. De ANWB adviseerde om gisteravond en vannacht niet de weg op te gaan... omdat de wegen door IJssel zeer glad konden worden. Maar alleen enkele plaatsen in het noorden van het land hebben te maken met ijzel. In de rest van het land kan het door bevriezing van natte wegen glad zijn. In Epe in Gelderland is vannacht een grote sporthal uitgebrand. De brand brak rond 4 uur uit, waardoor is nog niet bekend. Wel werd voorkomen dat de uitstaande brand oversloeg naar een rij huizen. Buurtbewoners moesten vanwege de rook ramen en deuren dicht houden. De brandweer verwacht nog zeker een halve dag bezig te zijn met nablussen. De Mexicaanse politie heeft vier mannen opgepakt die betrokken waren bij het doodschieten van vier familieleden van een gesneuvelde militair. Het gebeurde enkele uren na zijn begrafenis. De familieleden werden vermoord als vergelding voor een grote legeroperatie waarbij een hoge drugsbaron werd gedood. In Mexico woedt al jaren een bloedige drugsoorlog die aan 14.000 mensen het leven heeft gekost. In Peking is de Chinese dissident Liu Xiaobo veroordeeld tot 11 jaar gevangenisstraf. Hij is schuldig bevonden aan een poging het communistische systeem omver te werpen. Xiaobo werkte mee aan een petitie waarin wordt gepleit voor meer democratie. De activist zat al eerder jarenlang in de cel... omdat hij deelnam aan de demonstratie in 1989 op het plein van de Hemelse Vrede.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 Winter in America is cold. long December. In the guitar is it cold. De hitlijst met de allergrootste kerst- en winterhits aller tijden. En jij hebt hem zelf samengesteld. Ga nu naar winterse50.nl en luister in de laatste week van het jaar naar de Winterse 50.